Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ruim de helft van alle werkende Nederlanders werkt gedeeltelijk thuis, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om 5,1 miljoen mensen. Dat is zelfs iets meer dan in 2021 tijdens corona. Er zijn vooral meer mensen die soms thuis werken. Het aantal dat dat meestal doet is sinds corona afgenomen. Gemiddeld gaat het om bijna twee dagen per week. Thuiswerken gebeurt het meest in de ICT, namelijk door 90% van de medewerkers. Transport en logistiek scoort het laagst met maar 5%. Nederland heeft relatief de meeste thuiswerkers van Europa... maar in Zweden, Finland en Luxemburg zijn er wel meer mensen die het meestal doen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt een tienjarige overeenkomst met de Oekraïne. Daarin staat dat Nederland het land minstens tien jaar wil steunen op het gebied van onder meer veiligheid, defensie en wederopbouw. Niet alleen de hangspartijen staan achter het plan, bleek de afgelopen avond in een debat. Ook NSC, BBB, GroenLinks-PVDA en Volt zijn er positief over. Eindhoven Airport gaat begin 2027 vijf maanden dicht voor een renovatie van de start- en landingsbaan, melden bronnen aan de Telegraaf. De baan krijgt installaties waarmee vliegtuigen ook in de mist kunnen landen. De luchthaven heeft maar één baan en kan, dus kan er maandenlang niet worden gevlogen. Volgens reiskoepel ANVR vertrekt 10% van het vakantieverkeer in Nederland vanaf Eindhoven Airport. Ajax is uitgeschakeld in de achtste finales van de Conference League. De Amsterdammers verloren in Engeland kansloos van Aston Villa. Het werd 4-0. Ajax speelde een groot deel van de tweede helft met 10 man... na een rode kaart voor manswerk. Door de uitschakeling van Ajax heeft geen enkele Nederlandse club de kwartfinales van een Europees toernooi bereikt. Het weer. Hier en daar valt een bui. Het wordt vannacht niet kouder dan 10 graden. Daarna een wisselvallige dag. Verspreid over het land vallen buien, soms met hagel of onweer.